Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft Griekenland gewaarschuwd vandaag op de eurotop met degelijke voorstellen te komen. Ze moeten niet met een flutverhaal aankomen, zei Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer. Als de Grieken geen strakke afspraken willen maken, houdt het volgens Rutte op. Hij zei dat hij ontzettend kwaad was toen de Grieken na vijf maanden onderhandelen een referendum wilden houden, terwijl volgens de premier een oplossing dichtbij was. Terreurbeweging Al-Nusra heeft een zelfmoordaanslag gepleegd op een post van het Syrische leger in Aleppo. Zeker 25 militairen kwamen om het leven. Veel militairen raakten gewond. Het Observatorium voor de Mensenrechten in Londen meldt dat de explosie in de hele stad te horen was. Al-Nusra is de Syrische tak van Al-Qaeda. De organisatie en andere rebellengroepen proberen het westen van Aleppo te veroveren... dat nog in handen is van de Syrische regering. De Amerikaanse komiek Bill Cosby heeft tien jaar geleden al toegegeven dat hij drugs in huis had om vrouwen te verkrachten. Het ging om een soort slaapmiddel. Dat wilde hij de vrouwen toedienen en dan seks met hen hebben. In 2005 legde Cosby achter gesloten deuren bij de rechter een verklaring af. Die heeft persbureau AP via een rechtszaak in handen gekregen. Cosby gaf in de verhoren toe dat hij minstens één vrouw het middel heeft toegediend. Banken zijn de afgelopen jaren duurzamer gaan werken, maar het kan beter. Dat zegt de Eerlijke Bankwijzer, een club van organisaties als Oxfam, Amnesty International en vakbond FNV. Uit onderzoek blijkt dat banken een deel van hun beloftes zijn nagekomen. Zo stopte Egon met twee mijnbouwbedrijven. Die weigerden de mensenrechten beter na te leven. Maar volgens Eerlijke Bankwijzer zijn er nog altijd banken die bijvoorbeeld investeren in de wapenindustrie. Banken moeten opener zijn over hun investeringen, zegt de bankwijzer. Het weer nog, vannacht bijna overal droog. Overdag vrij warm, 25 tot 30 graden. S ochtends geregeld zon, in de middag en avond kans op onweer.